4 uur. Marnik Zampers eh, met het NOS Journaal. Een meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... heeft tweets van president Trump over vier democratische congresleden... bestempeld als racistisch. Behalve de democraten, die een meerderheid hebben in het huis... stemden vier republikeinen in met de veroordeling. Trump vroeg zich in de tweets af waarom de vier democraten... vanwege hun kritiek op de VS niet teruggaan naar hun eigen land... De vier hebben een migratieachtergrond, maar zijn op één na geboren in Amerika. Trump had de stemming eerder op de dag fel veroordeeld. Korpschef Akerboom van de Nationale Politie noemt het een illusie... dat hij een einde kan maken aan alle misstanden waar een klokkenluider vorige week over schreef. In Jinek zei Akerboom dat hij er wel dagelijks aan werkt... om zaken als racisme, intimidatie en seksueel wangedrag aan te pakken. Vorige week zei de klokkenluider in NRC dat het korps interne misstanden niet serieus neemt. Akerboom zei verder dat er nog veel moet gebeuren op het gebied van diversiteit bij de politie. De Zuid-Afrikaanse zanger en activist Johnny Clegg is overleden. De zanger werd in zijn land ook wel de Witte Zulu genoemd... omdat hij de verbinding zocht met de zwarte bevolking. Hij sprak zich uit tegen de rassenscheiding... en werd daarom tegengewerkt door het apartheidsregime... Zijn laatste concert in Nederland was in 2017 in Zaandam. Johnny Clegg is 66 jaar geworden. In Rotterdam heeft een man in een uur tijd twee auto's moeten inleveren. Hij werd bij een controle van de weg gehaald omdat hij nog een boete had openstaan. Die bekeuring kon hij niet betalen en daarom moest hij zijn auto inleveren. Met het geld dat hij nog had kocht hij snel een nieuwe auto... maar agenten betrapten hem opnieuw en dus werd ook zijn tweede auto in beslag genomen. Het weer. Het is zo'n 11 graden en daarbij kan er mistbank ontstaan.